Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die vastzit voor het doodschieten van drie mensen in Rotterdam... hoort vandaag of hij langer in de bak moet blijven zitten. De verdachte van 24 zit in voorarrest. Hij wordt verdacht van drie keer moord of doodslag en verboden vuurwapenbezit. Waarom de drie mensen werden gedood is nog altijd niet duidelijk. Waarschijnlijk waren ze gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plek. De Oostenrijkse extreemrechtse partij FPE mag vandaag toch aanschuiven bij gesprekken over een nieuwe regering. Dat is een opvallende draai. Tot nu toe probeerden andere partijen de deur dicht te houden, zegt correspondent Charlotte Waaiers. Ja, dat klopt. Eh, andere partijen zien de partij als te radicaal rechts. En vooral de leider van de partij, Herbert Kikkel, die is omstreden. Dat is iemand die geen moeite heeft om bijvoorbeeld nazi-terminologie te gebruiken. Maar het gaat niet alleen om hem. Het gaat ook wel over andere delen van de partij die te radicaal zouden zijn. Maar de FPE werd bij de laatste verkiezingen in Oostenrijk de grootste. Het is niet gelukt om zonder hen aan een meerderheid te komen. Het inauguratiefeestje van Donald Trump mag wel wat feestelijker. Dat vindt hij tenminste zelf. De ceremonie is later deze maand in Washington... maar die valt nog net in de periode van rouw voor oud-president Jimmy Carter. Hij overleed vlak voor de jaarwisseling... en in Amerika is het dan gebruikelijk dat alle vlaggen 30 dagen half stok blijven hangen. Trump vindt het maar niks. Niemand zit erop te wachten, moppert hij op zijn socials. En vannacht zijn in Beverly Hills de Golden Globes uitgereikt. Dat zijn Amerikaanse prijzen voor films en series. De belangrijkste award ging naar de film Emilia Perez. Die gaat over een transvrouw in Mexico. De actrice die de hoofdrol speelt is zelf trans. En zei tijdens haar speech dat de prijs belangrijk is voor haar en de queer community. You can maybe put us in jail. You can beat us up, but you never can take away our soul, our existence, our identity. Thank you so much. De Golden Globes worden gezien als belangrijke voorspellers van de Oscars. Die worden over iets minder dan twee maanden uitgereikt. En het weer nog een onstuimig dagje met veel wind. Vanochtend is het op de meeste plekken droog. Later gaat het vanuit het westen regenen. Het is vandaag wel zacht, rond de 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk-Oost en Knoop het Rotterpolderplein 9 kilometer file, 10 minuten vertraging. A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunnel 3 kilometer file. Op de N207 Alfa aan de Rijn-Hillegom een half uur vertraging tussen Rijnzaterwoude en de aansluiting met de A4.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 Het leger zou bezig zijn met een opmars, maar Rusland zegt dat het twee aanvallen heeft weten af te slaan. De Canadese premier Justin Trudeau neemt waarschijnlijk ontslag, melden Canadese media. Toen hij bijna tien jaar geleden aantrad was hij populair, maar nu niet meer. Canada kampt onder meer met een hoge inflatie. Emma en Noah waren afgelopen jaar de meest gekozen babynamen. Noah is al zes jaar op rij de populairste naam en Emma staat ook al enkele jaren in de top 10. De lijst met namen wordt bijgehouden door de Sociale Verzekeringsbank die de kinderbijslag uitkeert.